maar voormalig premier Diallo volgt de uitslag aan. Het is nog niet duidelijk of hij zich nu bij zijn nederlaag neerlegt. Eh, het waren in Guinea de eerste vrije verkiezingen ooit. Ze gingen gepaard met etnisch geweld. Condé wil een regering van nationale eenheid vormen. De 73-jarige politicus heeft zich tientallen jaren verzet tegen de dictators die Guinea regeerden. Daardoor is hij ter dood veroordeeld en heeft hij in de gevangenis gezeten. Condé is hoogleraar politicologie geweest aan de Sorbonne in Parijs en is bevriend met de voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner. Het jaar 2010 komt waarschijnlijk in de top 3 van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1850. Dat heeft de meteorologische dienst van de VN bekendgemaakt op de klimaattop in Cancún. In Nederland en andere West-Europese landen is 2010 relatief koel geweest. mogelijk wordt het zelfs het koudste jaar sinds 1996. Ook Zuid-Amerika, Siberië en Oost-China hadden lage temperaturen. Maar in Afrika, Zuid-Azië, Canada en op Antarctica was het uitzonderlijk warm. Verder staat vast dat het afgelopen decennium het warmste wordt dat ooit is gemeten. Na 13 jaar afwezigheid doet Italië volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Als een van de vijf grootste betalers komt het land ook automatisch in de finale. De organisatie noemt de terugkeer van Italië een doorbraak waar jarenlang voor gevochten is. Italië zei de laatste jaren steeds dat er te weinig belangstelling bestond voor het Eurovisie Songfestival. Mogelijk speelt bij de terugkeer een rol dat het festival door de herinvoering van vakjuries weer meer status heeft. Het festival is op 10, 12 en 14 mei in Düsseldorf. Nederland wordt vertegenwoordigd door de Volendamse band 3J's. Begin maart wordt het nummer bekend. Het weer zeer koud met minima tussen min 3 op de Wadden en min 9 in Limburg. Vooral op de Wadden sneeuwbuien. Overdag ook aan de westkust kans op een sneeuwbui.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 It's just a silly phase I'm gone. still caught. Be still caught. Be still caught. Minister Opstelten wil zo snel mogelijk een wietpas voor koffieshops in Noord-Brabant.